Al heel lang heeft de EU gezegd, wij gaan Oekraïne financieel overeind houden. Probleem is alleen, ze komen er niet uit hoe. En vandaag is dus het moment dat ze een knoop moeten doorhakken. Waar gaan de miljarden vandaan komen die Oekraïne de komende jaren moeten steunen. De EU kijkt voor geld onder meer naar bevroren Russische tegoeden. Dat is geld uit Rusland dat op bankrekeningen staat in Europa. Maar de Belgen liggen nog dwars. Die zijn namelijk bang voor grote financiële claims uit Moskou... als de rechter ooit zou bepalen dat het juridisch allemaal niet mag. Afgelopen maand was ruim 9% van de jongeren werkloos. Het gaat om mensen tussen de 15 en 25. En het is het hoogste percentage in meer dan vier jaar, meldt het CBS. Het totale aantal mensen zonder baan bleef wel gelijk. 4% zit zonder betaald werk. Een Franse dokter moet levenslang de cel in voor het vergiftigen van 30 patiënten. 12 van zijn slachtoffers overleden daardoor. De oud-anesthesist diende expres giftige stoffen toe aan zijn patiënten. Waarschijnlijk om de reputatie te schaden van andere artsen. Het Franse OM noemt hem een van de grootste criminelen uit de geschiedenis. En het zijn de laatste uren waarin Barend, Sophie en Mart nog onbeperkt mogen eten. Over een paar uur is het klaar en worden ze opgesloten in het glazen huis in Den Bosch. De 3FM-dj's gaan een week lang plaatjes draaien voor het goede doel. Voor Mart wordt dat de eerste keer. Het huis ziet er mooi uit dit jaar, vertelt hij bij DTV Nieuws. Ik ben wel eens op festivals verbleven, dus ik was ook een beetje bang dat we, dat we festivaldouches en festivaltoiletten zouden hebben. Maar het is prachtig, het is echt heel mooi eh, aangekleed, mooie, gezellige, knusse houtlook, goede feel. Alles is er wat er moet zijn. We hebben een mooi studiootje. We hebben best wel mooie slaapkamers. Dus ik denk dat ik hier wel ga kunnen wonen een weekje. Ik zal wel moeten, dus ja. Ja, het glazen huis gaat op slot rond half vijf vanmiddag. Het weer in het hele land is het behoorlijk grijs... met in het westen en zuiden af en toe een bui. Alleen in het oosten van Brabant en Limburg kan de zon gaan schijnen... dus ook in Den Bosch. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de Hart van de ANWB. Door het ongeluk is de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen in beide richtingen dicht tussen de N201 en de Amstelveen.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 Honderden boeren blokkeren de straten van de Belgische hoofdstad. Volgens de VRT komen ze uit het hele land. Ze protesteren tegen een Europees handelsverdrag met Zuid-Amerika. Boeren vrezen dat ze niet kunnen concurreren met goedkope producten. De politie heeft bij een autobedrijf in Delft duizenden tanks met lachgas gevonden.